Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De Amerikaanse president Trump de president kondigde aan... ook de bevoegdheden van andere ex-chefs van overheidsdiensten onder de loep te nemen. Onder hen onder meer James Comey, de ex-directeur van de FBI... en Susan Rice, de nationaal veiligheidsadviseur van Trumps voorganger Barack Obama. Het is in de VS gebruikelijk dat mensen hun security clearance... ook na hun termijn behouden. In New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut zijn in een park tientallen mensen onwel geworden na het gebruik van drugs. Twee mensen zijn er slecht aan toe, schrijft ABC News. Een man die mogelijk de dealer is, is aangehouden. Het zou gaan om de drug K2 of Spice, synthetische cannabis waarin sporen zijn aangetroffen van het sterke opiaat fentanyl. Qua chemische samenstelling vergelijkbaar met zware op morfine. Een overdosis kan leiden tot agressie, hallucinatie, paranoia, het verlies van bewustzijn en zelfs tot de dood. In de binnenstad van Amsterdam is afgelopen avond een verdacht voorwerp gevonden. De voetboogsteeg is er op enige tijd afgezet, maar inmiddels weer vrijgegeven. Om wat voor voorwerp het gaat, wil de politie niet zeggen. Explosieve opruimingsdienst heeft de vondst onderzocht. In de hoofdstad waren de afgelopen dagen een aantal incidenten met explosieven. nacht ging een explosief af bij een voordeur van een restaurant in stad Slotervaart. En eerder deze week werd het pand van een schoonmaakbedrijf daar niet ver vandaan beschoten. In Libië zijn 45 mensen veroordeeld tot het vuurpeloton... voor een incident tijdens de opstand in Tripoli in 2011. Ze openden het vuur op mensen die vierden dat rebellen de stad in handen hadden. Tientallen feestvierders werden door kogels geraakt. Het is onduidelijk hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. De schutters zouden aanhangers van president Gaddafi zijn geweest... die toen nog aan de macht was. Het weer, de temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zomers warm.